Tijdens de noodlanding vloog een groot deel van het toestel in brand. Toen het vliegtuig stilstond, konden aan de voorzijde... mensen via een glijbaan naar buiten komen... Volgens de Russische autoriteiten hebben 37 van de 78 inzittenden het ongeluk overleefd. In het onderzoek naar de seriemoordenaar in Cyprus... heeft de politie opnieuw een koffer met een lichaam gevonden. De koffer lag op de bodem van het meer... waarvan de opgepakte man heeft gezegd dat hij er meerdere slachtoffers heeft gedumpt. Eind vorige maand kwam aan het licht dat een legerofficier... de moord op vijf vrouwen en twee meisjes had bekend. Alle slachtoffers waren buitenlanders. Officieel moet nog worden vastgesteld dat het nu opgedoken slachtoffer is vermoord door de seriemoordenaar, maar Cypriotische media gaan daarvan uit. Het zou gaan om een kind. De vondst van afgelopen dag brengt het aantal gevonden slachtoffers op vijf. De man onder wiens verantwoordelijkheid fouten werden gemaakt... bij de behandeling van Michael P. in de gevangenis in Vught... is sinds kort bestuurder bij de organisatie die patiënten behandelt... in de psychiatrische kliniek in Den Dolder. De Telegraaf heeft dat ontdekt. In de kliniek in Den Dolder verbleef P. toen hij Anne Faber verkrachtte en doodde. In maart kwam een vernietigend rapport naar buiten... waarin stond dat de behandeling van P. in Vught en in Den Dolder ernstig tekortschoot. De familie van Faber reageert onthutst op het nieuws... dat de man onder wiens leiding grove fouten zijn gemaakt... nu bij de organisatie achter de kliniek in Den Dolder werkt. Het weer vannacht in de kustprovincies nog een enkele bui. Landinwaarts is het meest droog. In het binnenland koelt het af tot rond het vriespunt. Overdag van tijd tot tijd zon trekken ook wolkenvelden met enkele buien... van noord naar zuid over het land en het wordt hooguit 11 graden.